maar zich door premier Rutte hebben laten overhalen om er nog een nachtje over te slapen. Rond tien uur komen de onderhandelaars weer bijeen. De oppositiepartijen willen voor de middag een brief van het kabinet over de ontstane situatie. Ze willen met name uitleggen over de mededeling van de RVD dat de onderhandelingen in een moeilijke fase zijn beland. Minister De Jager voelt wel wat voor het instellen van een commissie... die de toekomst van de Nederlandse financiële sector gaat onderzoeken. Dat zei hij tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het voorstel is afkomstig van het CDA en oppositiepartij PvdA. De commissie moet onder meer bekijken hoe de kredietverlening aan bedrijven en particulieren verbeterd kan worden. De onderzoekers kunnen zich ook richten op het eventueel splitsen van banken. De jager is geen voorstander van splitsing in nuts- en zakenbanken, maar wil wel dat in crisistijd het spaargeld uit een bank kan worden getild. Ook een Kamermeerderheid wil dat spaargeld veilig kan worden gesteld. In een ziekenhuis in Nashville is de Amerikaanse bluegrass-legende Earl Scruggs overleden. Scruggs speelde banjo op een virtuoze manier die in de jaren 40 volstrekt nieuw was. Hij was onder meer bekend van de herkenningsmelodie van de tv-serie The Beverly Hillbillies, die ook in Nederland werd uitgezonden. Ook was zijn muziek te horen in de gangsterfilm Bonnie and Clyde. Voor zijn muziek won Scruggs twee keer een Grammy. Hij was 88 jaar. Barcelona heeft de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld tegen AC Milan. Bayern München won de uitwedstrijd tegen Olympique Lyon met 2-0. Arjen Robben was een van de doelpuntenmakers. En het weer vannacht nog op de meeste plaatsen helder. Minimumtemperatuur 4 graden. Overdag meer bewolking. Het wordt 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 All I'm taking is your time. Help me make it through the night, and I don't day is dead and gone. And tomorrow's out of sight. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. sad. Jones en Help Me Make It Through the Night. En omdat je ook ongetwijfeld kende in de uitvoering van Gladys Knight en de Pips. Goedenavond, of goedenavond, goedenacht kan ik beter zeggen. Of misschien weer bijna goedemorgen. Maar ja, het duurt nog even voordat het eh, weer gaat dagen in het oosten. Want we zitten nog eh, vroeg in de lente. Goed, Jordan, in ieder geval Tom Jones. Tom Jones die je misschien wel zaterdagavond op de BBC hebt gezien... want hij is een van de juryleden in de Engelse versie van The Voice of Holland... en dan heet het The Voice of Britain... En heb je dat niet gezien, nou, dan heb je altijd nog tegen kansing... want het zal ongetwijfeld dit weekend ook weer worden uitgezonden bij de BBC. The Voice of eh, Britain. En Tom Jones die komt ook naar Nederland toe 8 juli aanstaande. Dan zal die aanwezig zijn op het Bospopfestival in Weert. Tom Jones, ook iemand die 70 jaar is geworden had het vorige uur al over, over de 70-jarigen. En eh, hij is er dan eentje van. En zijn naam hadden we toen nog niet genoemd. Eh, even kijken, wat gaan we verder doen het komende uur? Ja, de sterfgevallen zoals gebruikelijk eh, tussen 2 en 3, of tussen 3 en 4 de sterfgevallen van de afgelopen week. En uiteraard aandacht voor het overlijden van Earl Scruggs afgelopen dag. En waarvan Jan van der Putten juist melding maakte in het nieuws. verder zijn we natuurlijk weer eigen opnamen. Zo laat ik je nu een opname horen van een zangeres die ooit heeft meegedaan... en een eh, talentenjacht op de Nederlandse televisie. Hier is Shelly Met het liedje van Adele. En de opname die werd gemaakt bij het ochtendprogramma van Giel. was dark and I was over. were strong, but my knees were far too weak. to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side. Sherian, die ooit meedeed aan de voor of Holland. deze opname die werd een jaar geleden gemaakt in het ochtendprogramma van Giel Belen. En Sherian die uh, coverde daar een liedje van uh, Adele... wat op dat moment in de parade stond. Set fire to the rain. Bruce Springsteen, je hebt het al gehoord via diverse media. Hij komt naar Nederland toe. Hij zal eh, de headliner zijn op het Pinkpop Festival. Hij is op dat moment in Europa voor een twintigtal concerten zo'n beetje. En van die concerten zijn er eh, drie die plaatsvinden op een festival. Pinkpop Festival dus ook. Eh, een ander festival, dat is het Island of White Festival... waar die zal verschijnen. En hij verschijnt ook in eh, Lissabon. Daar heb je een heel groot festival dat de naam heeft Rock in Rio. 3 juni zal dat plaatsvinden. Maar wij kijken in ieder geval uit naar die, dat festival... dat in het laatste weekend van mei zal plaatsvinden in Landgraaf. Hier is de bos... Rocky Ground. I'm a Rise up, shepherd, rise up. Here for like is home, far from the hill. Stars have faded, the sky is still. Angels are shouting, glory, hallelujah. We've been traveling. traveling over rocky ground, rocky ground. Forty days and nights of rain washed this land. Jesus said the money changers in this temple will not stand. Find your flock, get them to higher ground. Flood waters rising, Canaan bound. Kom, judgment. good enough, the Lord will do the rest. You raise your children and you teach them to walk straight and sure. You pray that hard times, hard times come no more. You try to sleep, you toss and turn, the bottom's dropping. stem van uh, Patty Scafiella... die je kan horen bij eh, Rocky Ground. Een nummer dat te vinden is op eh, Wrecking Ball. En dat is in dit geval een nummer van Bruce Springsteen. Want Emily Harris heeft ook een, titel, een album gemaakt met diezelfde titel, Wrecking Ball. Rocking Grounds, dat is dan de nummer wat ik je liet horen hier bij de Nacht. anders de vader op Radio 1. En Bruce Springsteen zal 28 mei optreden als uh, slotact van het uh, Pinkpop Festival... De tweede Pinksterdag. Pinkstermaandag, zoals het hoort. Bruce Springsteen, 62 jaar, is de man. En ik blijf nog even bij de zestigers, want er is weer een nieuw album uitgekomen van Herman van Veen. De man heeft een heleboel albums tot nu toe gemaakt. Het loopt in de honderden, <laughs> je wil het niet weten. Vandaag, dat is de titel van het meest recente album van Herman Verveen. 67 jaar is die. En dit is een heel fraai liedje. Een hommage aan zijn moeder. Een moederdagplaat zou dat kunnen zijn. Morgen is het over, de titel daarvan. Je wou misschien wel Edith zijn, Edith Piaf of weer alleen, Maar toch maar mijn zorgelijke grapjes, mama. Je wou misschien wel Doris zijn, Doris D. of de vrouw van Pichelmeer. Die woonde in een kulse pot, niet ver van de zee. gestoft, gepoetst, gekookt en tegenzet. Een leven lang verteld, gedacht aan oorlog en verzet. Moffenhoeren, onderduikers, voedselbonnen, concentratiekampen, de vlammen en het puin. Hongerwinter, bevrijdingsfeest, 5 mei, marsmuziek, papa doodziek. En dat mijn grapjes mama zei, waarom mijn man laat mij creperen maar niet mijn Jan. Je wou misschien naar school geweest zijn, de Mulo of de Ulo. Verpleegster in een sanatorium of vliegen in een UFO. Je wou misschien wel gouvernante zijn bij Hare Majesteit Seringen bloeide net alsof je sliep, terwijl een zuster even snel een luier haalde. Iemand deed een raampje open uit je mond, vloog in een zucht een vogel. Leek het wel. En in de verte gaf een trein een gil, jouw een saaie piet, ik snap niet wat mijn moeder in hem ziet. Nee, dan de vader van de buren, die hoor je zingen door de muren. Het leven is een pijpkaneel, die doet gek en speelt toneel. Deed mijn vader maar is raar, altijd en eeuwig zit hij daar in zijn stoel. Achter zijn krant, als een dode kamerplant. Ik heb de saaiste vader van heel Nederland. Saaier kan echt niet. De saaiste vader van heel Nederland. De allersaaiste Piet. Ik heb hem gisteren gevraagd, doe nou eens niet zo afgezaagd. Niet zo saai en niet zo sloom, speel een keer de leuke oom meende wat ik zei toen echt. Maar had ik het maar nooit gezegd. Vanmorgen stond hij naast mijn bed met een oude schuiftrompet. Hij hield niet op en ging maar door en zong keihard in mijn oor. Ik was de saaiste vader van heel Nederland. Saaie kon echt niet. De saaiste vader de Piet. Mijn vader doet al uren raar, hij draagt een pruik van paardenhaar. Draait voor de grap mijn schildpad om, drinkt water uit de vissenkom. En nu zit hij bij de buren. Ik hoor hem schreeuwen door de zijn jouw kinderen ook zo saai? Ga mee, dan gaan we naar Hawaii. Ik heb ontiegelijk veel spijt. Ik ben mijn saaie vader kwijt. Was hij maar weer gewoon normaal. Ik had de saaiste vader van heel Nederland. Saaie kon ik niet. De saaiste vader. nog niet. Nou, is de veelzijdige artiest. Eh, we kennen hem als eh, cabaretier, heeft diverse shows gegeven in het verleden. Boeken heeft hij geschreven en hij is ook eh, het, de maker van kinderalbums, cd's. En dit is bijvoorbeeld zo'n liedje wat ik je liet horen uit zo'n kinderalbum. De saaiste vader, Harry Jekkers. En voorheen zat hij, eh, daar is hij eigenlijk bekend mee geworden... zat hij een klein orkest over de muur. Groot hit nog voor eh, die band destijds. De saaiste vader werd voorafgegaan door eh, De Grapjesmoeder... en dat is een liedje onder de titel Morgen is het over. En daarop konden we luisteren naar de stem van Herman van Veen. Zoals ik zei, het is nieuw van deze 67-jarige zanger uit Utrecht. Vandaag de titel van dat album... Een album dat in het teken staat van uh, de wieg en de kist. Terwijl die op die leeftijd, <laughs> dat geldt trouwens ook voor mij, dichter bij de kist staat dan bij de wieg. Salsa in de nacht. De noche. El gran combo de Puerto Rico. Señores, yo soy salsero. Para salsero mi Dios me quiso. Me puso a cantar en clave y con mis sabores salsa me elevo al cielo, porque sin salsa no hay paraíso, no hay paraíso, no. Porque sin salsa no hay paraíso, si no hay clave pues no hay guiso, porque sin salsa no hay paraíso. Cuando en la radio yo escucho salsa, yo me emociono y hasta me Y para encender la fiesta, yo espero el punto preciso. Mi salsa está todas partes, la baila el chino, también el salsa, porque sin salsa no hay Shakes. En nou, ze hebben niet voor niets gekozen voor die naam Alabama Shakes... want ze komen uit de plaats Athens en dat ligt in de Amerikaanse staat Alabama. Je hoorde eh, Alabama Shakes met een eh, nieuwe single onder de titel Hold On. En de voordelende salsa geluiden van eh, El Gran Combo de Puerto Rico. Sin salsa I no paraiso. De sterfgevallen van afgelopen week. Allereerst gaan we even naar zaterdag en naar Australië. Toen werd bekend dat daar is overleden Vince Lovegrove. Nou, niet een van de meest bekende, beroemde personen. Maar hij is wel actief geweest, vooral in de jaren 60. Toen was hij lid van de groep The Valentines. En een van de andere leden in die groep, dat was Bon Scott. En Bon Scott die ging na het uiteenvallen van The Valentines over naar eh, ac ACDC. De man zelf, Vince Lovegrove, die is in de muziek actief gebleven... maar dan eh, in de schaduw van de grote artiesten... heeft een aantal managementfuncties gehad... van onder andere Jimmy Barnes en de Divin Niles, een medegroep. Maar ik laat je nog eens een keer een opname horen van de, die Valentines uit de jaren 60. Hier is My Old Man, The Groovy Old Man, The Valentines. lid van de Valentines in de jaren 60. En afgelopen zondag is hij overleden op 65-jarige leeftijd bij een autoongeluk. Eh, auto-ongeluk. De Valentines, dat was de groep die je hoorde. En de man die daarin zat, dat was eh, Vince Lafko, 65 jaar dus geworden. 85 jaar geworden is iemand die in de jaren 50 een aantal hits had. Daarna is hij compleet in de vergetelheid geraakt. Twee hits had hij eh, ooit. The Tip of My Fingers was er één van. En Moonlight Swim die ander. Ik heb het over Nick Noble. Let's go on the moonlight swim. Far away from the crowd, all alone upon the beach. Our lips and our arms close within each other's reach. will be on the moon. Let's go on the moonlight swim. To the raft we can race and for just a little while. Sit and pretend that you're on a desert isle with me. On the moonlight swim. very warm from your head to your feet. Let's go on a moonlight swim. We're in love and above there's a crazy gold balloon. Sits winking down and inviting us to come on in. On the moonlight swim. On the moonlight swim. van de zanger Nick Noble. 85 jaar is hij geworden, afgelopen zaterdag overleden. En dit was een voor hem uit 1957, Moonlight Swim. Je hebt het om drie uur in het nieuws gehoord bij Jan van der Putten. In Nashville, Tennessee is banjo-speler Earl Scruggs overleden. Earl Scruggs was eh, degene die de banjo promoveerde... van eh, begeleidingsinstrument tot solo-instrument. En dat deed hij met een speciaal, eh, speciale techniek, namelijk de drievingertechniek. Earl Scruggs was behoorlijk geliefd bij collega's. heeft diverse onderscheidingen gekregen. Heeft ook een ster op de Wall of Fame. En ik laat je nummer voor van uh, deze Earl Scrooge, 88 jaar is geworden, gisteren overleden. Hier is van hem I Saw The Light. I wandered so aimless, life filled with sin. I Scruggs. En hij was in een goed gezelschap van een hoop countryzangers. En het is te vinden op een album dat heet I Saw the Light... With Some Help From My Friends. I Saw the Light, dat is de titel die je hoorde van Earl Scruggs. fantastische eh, LP Something Anything. Je hoorde een van mijn muzikale helden uit de vorige eeuw. Todd Gun die afgelopen najaar in september was dat nog een eh, concert gaf met het Metropoolorkest. Tot Rundgren uit de jaren 70 met Ice for the Light. Seven odd years, Seven odd years and I don't know where to go. I'm still roaming in your woods. I'm still guessing why I never could. Seven odd years and I must be going blind. Seven odd years hang heavy on my mind, like the rolling my tears the dream where the heart never fears oh where the heart never fears seven odd years and I must be going blind seven odd years and time is on my mind and the fire stone where your head lies the heart often goes oh eyes and you think I'd be doing fine. But I'm still roaming in your woods. I'm still guessing why I never had anything the way I. mooi liedje is dat geworden eh, van een band, een Belgische band. Ze zijn heel populair in eh, Vlaanderen en in eh, Wallonië. En ze hebben daar in België een verzamel-cd uitgebracht. Maar op hun grote singles van de afgelopen jaren in Nederland... zijn ze niet zo bekend geworden. Maar dat neemt niet weg dat er wel hele mooie nummers staan... op dat verzamelalbum van Arret, onder leiding van Jasper Stevelink... En wat ik je net liet horen, Seven Odd Years... dat is dan het meest eh, recente wat ze hebben gemaakt. Seven Odd Years Arid. En de band komt, eh, ondanks dat ze niet zo heel populair zijn in Nederland... wel voor een aantal optredens naar ons land toe... De eerste eh, optreden zal zijn 23 april in het Sittardse Phoenix. Dat is wel vlak bij de Belgische grens. En verder optredens in eh, Breda, ook voor bij de Belgische grens. Maar ze gaan verder het land in, want 21 mei dan is de band in Tivoli in Utrecht. 22 mei een optreden in Arnhem, in het Luxor Theater al daar. Je kan luisteren naar Arad. Seven little girls sitting in the back seat, hugging and a kissing with Fred. I said, why don't one of you come up and sit beside me? And this is what the seven girls said. All together now, one, two, three. Keep your mind on your drive and keep your hands on the wheel. said, How do you like my triple carburetor? And then they whispered low. All together now, one, two, three. Keep your mind on your driver, keep your hands on the wheel, and keep your snoopy eyes. girls sitting in the back seat, everyone in love with Fred. I said, You don't need me, I'll get off at my house. And this is what the seven girls said. All together now, one, two, three. Keep your mind on your drive keep your hands on the Kissing and a hugging with Fred. Already. Oh, Kissing and a hugging with Fred. Come on. Kissing and a hugging with Fred. Gee. Kissing and a hugging with Fred. We hadden al Everett met Seven Odd Years. En dit is dan Seven Little Girls Sitting, seven little girls sitting on the Backseat... van de Engelse Evans uit de jaren 50, 1959 om precies te zijn. En die zeven die houden nog even vast. Sowieso een belangrijk getal in allerlei opzichten. Dit is Doema uit 2000. Soms ineens de regen op het raam en denk ik aan een naam. En dan stroomt soul ziet. Kommer gel en zorgen. Ik denk aan jou en de nachten hoe het was, samen met een glas. Tot in de vroege morgen. En ik loop verder langs de gracht en ik zie lach. Achter een verborgen. kapper op de hoek, mijn vers gekochte boek. De dag loopt hier voorbij en vanavond lang uit in mijn stoel. Dit is wat ik bedoel. Geen wonderen voor mij. Doe maar, eind van het jaar in de herfst, dan zullen ze in Arnhem staan. In het kader van Symfonica en Rosso. Ed Sheeran. I wanna be drunk when I wake up on the right side of the wrong bed, and never an excuse I made up. Tell you the truth that it was, didn't kill me, it never made me stronger at all. Love will scar your makeup and lipsticks to me, so now I maybe lean back there. I'm sat here wishing I was sober. No, I'll never hold you like I used to. But a house gets cold when you cut the heating. Without you to hold, I'll be freezing. Can't rely on my heart to you take parts of it every evening. Take words out of my mouth just from breathing. with phrases like when you're leaving me. Should I? Should I? Maybe I'll get drunk. drunk again. I'll be drunk again to feel a little love. I wanna hold your heart in both hands. Now what you fizzle at the bottom of a coke can, and I got no plans They clip it when they light up. Flames just create us, burns don't heal like before. You don't hold me anymore. On cold days, cold plays, out like the band's name. I know I can't heal things with a handshake. You know I can't change as I began saying. You cut me wide open like landscape bottles of beer, but never champagne to applaud you with the sound that my hands make. Should I? Should I? Maybe I'll get drunk again. I'll be drunk again. I'll be drunk.